Roze wordt losgesmeten, als de blanke wordt weggejor, Als je onder druk en je oog zo branderig wordt, als je al je lievelingen vrijend op de kade ziet, Voor je voor het eerst je in je landje achter. langs de kade naar de mysterieuze zee. En de mensen aan de oever hollen lachen huilend mee. Als je het slanke ranke puntje van de bessere toren ziet, voel je voor het eerst hoeveel je in je landje achterliet. Met een zenuw Het vaderland gaat nooit verloren, nou vooruit de haven uit. Als je naast je de officieren trillen en verbleken ziet, voel je ook zo wel hoeveel je in je landje achterliet. Als je aankomt in Emuiden en de boot ligt evenveel. Als de hofmeester komt vragen of je nog wat zenden wil. Als je even later langzaam Holland verdwijnen ziet. Voel je martelen en zarend wat je in je Holland achterliet. de uitsteekt boven het grijs en bruin. En de lijnen dan vervagen van het mooie blonde duin. Als je turend in de verte moeder trouwe ogen ziet, voel je eindelijk heerlijk huilen wat je in je Holland aan.